Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hij is bezorgd over de toekomst van de Europese samenwerking. Hij is bang dat het project kan stranden, zei hij gisteravond in Amsterdam... waar hij de Huis van Europa-lezing hield. Volgens de eurocommissaris heeft Europa te maken met een perfect storm... door de vluchtelingencrisis die zo snel volgt op de eurocrisis. Hij zei dat hij nooit eerder zo aan het Europese project heeft getwijfeld... Timmermans vindt dat Europa uit elkaar getrokken wordt door nationalistische bewegingen die inspelen op de angsten van de Europeanen. En daar heeft de politieke elite volgens hem geen goed antwoord op. Saoedi-Arabië heeft dit jaar al zeker 151 mensen ter dood gebracht. Dat zegt Amnesty International. Het is het hoogste aantal executies sinds 1995, toen in een jaar 192 mensen ter dood werden gebracht. Het streng islamitische koninkrijk is na China en Iran het land dat de meeste doodvonnissen uitvoert. Een groot deel van de executies is voor drugsmisdrijven. De ter dood veroordeelden worden meestal in het openbaar onthoofd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies naar Egypte afgezwakt. Sinds vorige week was er een negatief reisadvies voor het vliegveld van de badplaats Sharm el-Sheikh. Naar andere vliegvelden mocht wel worden gevlogen. Nu adviseert het ministerie om alleen naar Egyptische luchthavens te vliegen... als de vliegmaatschappij extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Het reisadvies is aangepast omdat het vorige voor verwarring zorgde. Het weer. In het noorden waait het krachtig tot hard uit het zuidwesten. Op de Wadden soms stormachtig. Verder valt er hier en daar regen of mondregen met minimaal rond 13 graden. Overdag neemt de wind af. Verder blijft het wisselvallig bij 13 tot 15 graden. De komende dagen blijft het nagenoeg droog, maar wel bewolkt. En vanaf vrijdag is het weer wisselvallig. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar.